a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high jumped so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. as he spoke right out. Talked of life. <laughs> Lord, he talked of life. <laughs> Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick. across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died dog up and died. And after 20 years, he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. I'm ah, Mr. Bojangles. dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Mooie muziek, hè? Sammy Davis Jr. Lang geleden dat hij deze maakte. Mr. Bojangles aan het begin van een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van GoFM fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Ik hoop tot 12 uur, want ik heb heel veel lekkers in de aanbieding. Vooral ook eh, mooie muziek. En straks een gesprek met Tino Mijn. Hij is directeur van Gemeenten NL. En hij gaat het hebben over een flexring.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 Fatal Hesitation. Past wel bij het nummer dat er voor uh, was hier bij GoFam. You Need a Woman Tonight. <laughs> Ja, van de Captain en Tennille. Je hoort het allemaal hier. Ja, ook eh, de aarzeling. Natuurlijk. Um, wij zijn hier natuurlijk eh, gezellig aan de koffie. Zoals gebruikelijk op zondagmorgen. We zijn weer met een paar mensen gewoon een beetje aan het koekhappen en aan de koffie. En de koffie smaakt gewoon uitstekend. Dus en ik hoop dat het bij jou thuis ook zo is. Misschien zit je aan het late ontbijt of misschien zit je gewoon maar niks te doen. Kan ook, gewoon lekker te genieten van de muziek. Mag allemaal. Of misschien ben je wel bezig met eh, ja, het maken van de brunch. Want eh, ja, bij ons thuis was het altijd zo. Ja, ik zit al een paar jaar hier op zondagmorgen. Maar bij ons thuis was het wel gebruikelijk dat we om een uur of elf aan de brunch zaten. Met een, mooi zacht gekookt eitje en wat broodjes. En ach, misschien nog wel een croissant. Maar ja, dat is dan wel weer erg luxe.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 Dan doe ik alleen maar nipjes. Heb jij daar ook last van? <laughs> ja, geweldig toch? Die Beautiful Thought. Dream a little dream of me. Mm -hmm. En The Four Non-Blondes en Spacemen. Over een paar minuten gaan we praten met uh, Tino Main. Althans, Herman de Bruin doet dat. Hij is directeur van Gemeente NL. En hij gaat het hebben over de vlek ring. Whatever that may be. Nou, het wordt straks allemaal uitgelegd. Na onder andere deze mooie van Joe Cocker. Summer in the City.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 in Zuid-Amerika. En ik vraag me soms af waar het eh, warmer is. In Zuid-Amerika of tegenwoordig in Zuid-Europa. Ja. Portugees hoorde je Cachaca Mechanica van Erasmus. Uh, Erasmo, ja. Carlos. Yep, in de show. Mooi hè? Keer wat anders op je radio dan... Eh, die muziek van de gestampte pot. Verder eh, Joe Cocker en Summer in the City. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. 1 op de drie gemeenten wil een flexring. En wat een flexring is, dat ga ik vragen aan Tino Mijn. Hij is directeur van Gemeenten NL en in de uitzending. Tino, welkom. Ja, fijn om hier eh, weer in de uitzending te mogen zijn. Ja, over een mooi onderwerp. Ja, oh, ja, eh, nou vertel over dat onderwerp. Wat is een flexring? Het gaat over woningbouw, hè? Een flexring is een flexibele ring rondom eh, steden of dorpen waar mensen tijdelijk kunnen wonen. Dus het zijn niet tijdelijke woningen, maar het zijn plekken, wel permanente plekken, waar mensen tijdelijk kunnen wonen. En wat is het voordeel daarvan dan? Nou, ik kan net zeggen, waarom, waarom is dat nou zo belangrijk? Uh, wat je ziet... Kijk, we hebben een enorm tekort aan woningen. Dat, dat zal iedereen het eh, mee eens zijn. Iets van 300.000 woningen komen tekort op dit moment. Maar een deel van de oplossing zit eh, dat er veel woningen worden op dit moment vrijgehouden... Eh, door mensen die eventjes ergens op een andere plek moeten of willen wonen. En dat is niet altijd problematisch, maar dat is bijvoorbeeld als er een flatgebouw wordt gerenoveerd en dat gebeurt zo grondig dat mensen even, even weg moeten. Nou, er zijn allemaal die moeten dan tijdelijk ergens wonen. Maar voordat het zover is, worden op allerlei plekken worden al woningen eh, vastgehouden. Waar dan eh, niemand anders kan wonen. Mhm. dus, dus eh, en je hebt ook mensen, weet je, nou, die, die bijvoorbeeld die het thuis wat moeilijk hebben. Of die gaan scheiden. Of, en, dat, en dat, die, moeten, die moeten wel heel even op een plek voordat ze weer de gewone tussen aanhalingstekens woningmarkt opkomen. Ja, en die staan eigenlijk te lang ja. leeg. Ja, daarvoor worden dus zoveel woningen eh, leeggehouden. Dat je zegt, ja, maar dat is toch ook onzin. Omdat hier over een half jaar iemand misschien komt, uh, houden we dit de hele tijd leeg. En op zich is dat niet erg, maar dit is wel hoe de regels werken, hoe de, de woningmarkt werkt. En wat, wat ik nu zeg is, doe dan een soort flexibele ring rondom woningen. Eigenlijk waar mensen flexibel in en uit kunnen stromen. Maar daar heb je er ook grond voor nodig. En is die grond er dan wel om te bouwen? die grond is er. En wat natuurlijk iedereen ziet is, ja, het ligt dan weer aan vergunningen en kan het wel en aan materialen en zo. Dus alle bezwaren kennen we. Eh, mhm. je, kunt ook zeggen, nou daar gaan we allemaal op wachten. Maar wat het in de praktijk vaak is, is eh, je moet initiatief tonen. Je moet het ook gaan doen en je moet pilots gaan eh, beginnen. En dat is, dat is wat ze hier gaan doen. En dan zie je vanzelf gaat dat wel lopen. Maar dat moet nog wel even gerealiseerd worden. Je bouwt niet een, woning in, in een jaar, want de voorbereiding alleen kost al jaren. Nou, de woning zelf die zet je met een dag neer tegenwoordig. Ja, dat eh, zou kunnen, ja. Dus ja, als je in de fabrieken gaat kijken, die rollen achter elkaar van de lopende band. Eh, eh, het, hangt letterlijk vaak om vergunningen, plekken, mag het. Want het kan, het kan dus allemaal. Alleen waar het vaak naar gekeken wordt is van, dan willen we een plek hebben en dan moeten dan mensen komen wonen. En dan moeten de villa's komen of er moeten... Zeg, vergeet even dat stukje. Zorg nou even voor de mensen die gewoon tijdelijk even op de verkeerde plek zitten en, en, die, die nu gebruik maken of in de toekomst gebruik gaan maken van een plek die we nu al vasthouden. Mhm. Helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. Op het fysieke domein werken andere type mensen dan op het sociaal domein. Dat moet elkaar ook een beetje vinden. Dat lukt meestal wel als je, als je dat echt een programma tussen zet, mm. zoals dit. Dus als je met dit initiatief aan de slag gaat, zul je zien dat ze elkaar goed vinden. Eh, maar als je gewoon zegt ga samenwerken, ja, dan gaat niemand dat zomaar doen. Nee, maar als ze elkaar goed vinden, wanneer zouden de eerste woningen dan kunnen staan? Och, bij wijze van spreken morgen. Bij wijze van spreken morgen. Bij spreken morgen. Ja, ja, ze zijn in één dag. Eh, maar ja, er moet er nog wel het een en ander gebeuren natuurlijk als ze uit de fabriek gekomen zijn. Ja, als dan, moet, ja, weet je, de waterleiding nog aangelegd worden en het riool en zo dat is wat prioriteit heeft, gaat dat vrij snel. Dat is echt een kwestie van weken, hooguit maanden. Het gaat veel meer om dat... Uh, eh, bottomline is, het, is er de wil om mensen te helpen of is die er niet? En als die wil er echt is, dan lukt het. Ja, en dat kan je niet in een, eh, in, een receptje vatten. Dat moeten mensen gewoon zelf doen. Ja, En ik vind dat als groot voordeel, kijk, als je ergens wat wil gaan doen, in bestaande buurten bijvoorbeeld, eh, meer gaan, meer gaan bouwen, dan heb je van 70% van de mensen heb je daar toestemming voor nodig. Ja, ja. Dus als je op 69% zit, dan kan dat al niet. Nou, dat is een beetje raar, maar ja, ik snap het wel. En als je aan die randen zit, dan heb je daar allemaal niet mee te maken. Dus daarom kan dit ook sneller, kan dit beter. Kun je echt zorgen voor mensen. Ook nog een aspect om dat eh, bij de hand te houden in ieder geval. Als mensen daar meer over willen weten, een eh, website? Eh, ja, we hebben een website gemeentenl.nl. en er staan onderzoeksresultaten. Maar als mensen het hele onderzoek willen hebben, wees van harte welkom. Maar laten we even afwachten wat de gemeenten ermee gaan doen en eh, of ze met elkaar gaan samenwerken. Want dat is toch wel het grote hangijzer in dit geheel, denk ik zo. Dat hebben we in ieder geval wel duidelijk gemaakt. Tino Mijn, directeur van Gemeenten NL. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle plannen die je maakt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Je naast me staat. Ja, dat gepiep van die snaren van de gitaar, die gingen wel even door uh, merg en been misschien. Had je dat ook, maar ja, het lied is zo mooi. Dat vergeven we haar natuurlijk. Mark Anthony was ook lekker dromerig met When I Dream at Night. Maar het was wel een dromerig lied overdag, zou je kunnen zeggen. Um, oh, wat wilde ik je ook weer vertellen? Ja, natuurlijk, zoals altijd, ik wijs je even op onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je alle informatie over eh, ja, ons natuurlijk, maar ook het laatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Dat doen we samen met rtv-zvl.nl. Eh, eh, Dat betekent RTV Zeeuws-Vlaanderen. Ja, komt er ook allemaal aan. Allerlei veranderingen, wel spannend natuurlijk. En natuurlijk hartstikke leuk. Ga er maar eens naartoe. Daar vind je alle informatie, ook over de ontwikkelingen. En eh, nou ja, ook wat we hier allemaal uitspoken bij uh, GoFM. Bijvoorbeeld, nou, oude hippie muziek draaien zoals eh, vandaag. dit is echt oude hippie muziek. Zie je het al voor je? De bloemetjes in de haren, de gekke kleuren, de bloembloesen, ja, de wijde pijpen. En bedenk dan de band hierbij. Hier zijn ze weer eens. A Beautiful Day. sky in its rage. But the white bird just sits in her cage. dit Ik word wie ik ben, ontmoet in mezelf wie ik nooit heb gekend. Ik vertrek naar deze plek, alleen hier. muziek voor hippies hoorde je eh, zojuist. A Beautiful Day en White Bird. Ja, dat beluisterde je vroeger bij een glaasje rosé uit zo'n ronde fles in zo'n mandje, weet je wel. In kamers met eh, visnetten aan het plafond enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus, geweldig, maar wel een hele mooie herinnering. Verder Nick en Simon in de show met Gek van Geluk. Het loopt ook alweer tegen 11 uur. Oeh, wat schiet de tijd op uur is alweer bijna voorbij, maar ik heb nog iets moois van uh, Ray Charles. Luister mee naar Busted.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 <laughs> Ja, Good Old Ray Charles en Busted uit 1963. Ik ga er even van tussen, een paar minuten, want eh, ja, er moet nog iets eh, worden verteld over onze leveranciers, zal ik maar zeggen. En het ja, nieuws en weer komt er ook weer aan. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show, ook interessant. Behalve ook weer erg leuke muziek hoor. Ook al zeg ik het zelf, ik heb het zelf uitgezocht. Dus ik zal nooit van mezelf zeggen dat het eh, hele slechte muziek is. Maar ik denk dat het ook wel weer lekker is voor de zondagmorgen. Dat dus zo meteen. En een reportage van Jeroen van Gent. Eh, die is weer de straat op gegaan met zijn eh, microfoon. En die heeft natuurlijk aan de mensen op straat het nodige gevraagd. En al die zaken die hoor je straks hier bij GoFam. Dus ja... Tot besluit van dit uur. You'll never get to heaven. Dus Tidalistics. Tot over een paar minuten.